Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental van een heftige storm in Libië kan nog enorm oplopen. Er viel veel regen, daardoor sneuvelde een stuwdam en raasde er een vloedgolf door een stad. De regering in dat deel van Libië zei eerder dat er meer dan 5000 doden zijn... maar de burgemeester van die stad denkt dat het er 20.000 kunnen worden. Ongeveer een derde van de volwassenen in ons land wil gezonder eten... maar dat lukt alleen lang niet altijd, zegt het CBS... Sommige mensen houden hun goede voornemens niet vol als ze voor het schap met chips staan... of ze vinden gezondere opties te duur. Deze kinderen vinden het ook niet altijd makkelijk. Ik kan best wel veel dagen eh, gezond eten. Alleen als het te lang gaat duren, dan ga ik me er wel aan ergen. Ongezond eten is lekkerder dan gezond eten. Je kan ook gewoon lekkere bananen, iets, iets met bananen maken of zo. kan lekker oma vragen om iets te maken met fruit. Dus lukt wel. Tweederde vindt het niet nodig om gezonder te gaan eten, omdat ze dat al doen. Actievoerders van Extinction Rebellion die van de A12 in Den Haag worden gesleept... worden misschien toch vervolgd. Nu worden ze alleen weggehaald. Maar het OM wil kijken of ze de gegevens van de demonstranten kunnen opschrijven, zegt het AD. Nu gebeurt dat niet, omdat het te veel tijd kost. En het is weer bierbuikentijd in Duitsland. Over een paar dagen dan begint het wereldberoemde Oktoberfest... met lange tafels, hossende en bierdrinkende mensen. Om dat te vieren zijn deze week de foto's gemaakt voor de Bierbauchkalender. Een kalender vol sixpacks, maar dan niet die uit de sportschool. Er zijn schon 20 jaar training drin. Ja, Wochenende täglich, dass hij niet zo klein wird. <laughs> ja, elke dag keihard werken voor zo'n buik dus. De fotograaf kwam op het idee doordat ze vaak zwangerschapsshoots deed... en daar staat de buik ook centraal op de foto. En het weer nog. Eerst op sommige plekken wat mist. Daarna droog met wat sluierwolken, maar vooral veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. paar korte files in de regio Noord-Holland. De A27, Almere richting Utrecht. Voor Huizen staat 2 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. 10 minuten oponthoud op de A44. Daarna richting Amsterdam voor Kaagdorp. En tenslotte de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Voor de aansluiting met de A2 3 kilometer file en de vertraging ook van 10 minuten.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 In Libië zijn de eerste reddingsteams vanuit het buitenland aangekomen... in het gebied dat zwaar is getroffen door storm Daniel. In de kuststad Derna zijn ruim 5000 mensen omgekomen... maar de burgemeester van die stad vreest dat het totaal aantal doden kan oplopen tot 20.000. Rusland zegt dat het droneaanvallen van Oekraïne heeft verijdeld. Vijf C-drones zouden zijn onderschept. Die probeerden een Russisch patrouilleschip aan te vallen. En 17 drones zijn volgens de Russen uit de lucht geschoten. Nederland kende vorig jaar de grootste koopkrachtdaling in 40 jaar.